ben jaren vrijgezel, ga met mijn vrienden naar de kroeg. Lekker biertjes happen avonds laat tot morgens vroeg. De barman staat te zingen, we gaan nog lang langer het huis. Want hier in dit café voel ik me thuis. Ik geniet zo van het leven. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. De lijn schenkt nog eens in. Ik zou echt alles willen geven. Om voor altijd hier te zijn. De jukebox draait